uur. samen met het NOS-journaal. In Minsk zijn nieuwe onderhandelingen begonnen tussen Oekraïne en de pro-Russische separatisten. Ook de OVSE is aanwezig in de Wit-Russische hoofdstad. De gevechten in Oost-Oekraïne zijn weer in alle hevigheid opgeleid. Volgens Kiev kwamen het afgelopen etmaal 15 militairen om het leven. Ook zouden er twee burgerdoden zijn. De gevechten waren het hevigst tussen Lugansk en Donetsk. Gisteren kwamen in Donetsk ook al 12 burgers om het leven bij beschietingen. De VN luidt de noodkluk over de situatie van vluchtelingen bij Damascus. In een vluchtelingenkamp bij de Syrische hoofdstad krijgen 18.000 Palestijnen al bijna twee maanden geen noodhulp meer. Hun kamp ligt precies tussen troepen van het Syrische regeringsleger en gewapende rebellen in. De Verenigde Naties kunnen het kamp niet bereiken doordat ze worden tegengehouden door gewapende groepen. Vorig jaar was er nog een vorm van samenwerking met die gewapende groepen, waardoor er wel noodpakketten bezorgd konden worden. Nu laat de veiligheidssituatie dat niet meer toe, zegt de VN. In het kamp zijn voedsel, water en medicijnen schaars. In Hussen is de auto gevonden van een man die al 16 jaar wordt vermist. De auto is aangetroffen in het water bij de Gelderse stad. De eigenaar van de auto verdween in 1998 met drie Poolse vrienden... na een avondje stappen in Arnhem. De vier zijn nooit teruggezien. De politie zegt na het opdreggen van de auto... dat er vermoedelijk stoffelijke resten in zitten... De politie kreeg een tip van de stichting Signy Zoekhonden. Die stuitte per toeval op het vermiste voertuig bij een zoekactie in een andere zaak. Wilrenster Marianne Vos heeft op het WK veldrijden in Tsjechië de bronzen medaille gewonnen. Vos was de titelhoudster, ze reed nu met een blessure. De wereldtitel ging naar de Française Pauline Prévost-Ferrand. Het zilver was voor de Belgische Sanne Kant. Het weer dan nog. In de kustprovincies valt hier en daar een bui, mogelijk met natte sneeuw. Komende nacht vriest het licht. In het zuidwesten kan wat regen of natte sneeuw vallen. Morgen vooral in het zuiden winterse neerslag. Het wordt dan 3 tot 6 graden.